Jan van der Putten met het NOS Journaal. De PVV komt met een noodwet om een eind te maken aan dwangsommen voor asielzoekers. Door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst verlopen asieltermijnen en kunnen asielzoekers een dwangsom indienen. Staatssecretaris Broekers zei de Tweede Kamer dat het totaalbedrag kan oplopen tot 70 miljoen per jaar. De PVV vindt dat onacceptabel en wil met de noodwet een eind maken aan wat de partij noemt de asielbonus. De achterstanden in de rechtspraak worden steeds groter. Dit jaar moeten 22.700 zaken worden uitgesteld, zegt het Openbaar Ministerie in de Telegraaf. Daar zitten 2200 strafzaken bij, waarbij het OM minimaal een jaar cel eist. Door jarenlange bezuinigingen op de rechtspraak en door complexere zaken zijn er te weinig rechters en officieren van justitie. TBS'ers in kliniek De Kijverlanden mogen voorlopig geen bezoek krijgen. Ook blijven ze vastzitten op hun eigen afdeling. Dat hebben de burgemeester en het bestuur van de kliniek in Portugal bij Rotterdam aangekondigd op een bewonersavond. Zo'n 60 mensen waren daarop afgekomen. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid nadat afgelopen zondag twee mannen uit de kliniek waren ontsnapt. Het havenbedrijf Amsterdam gaat giftige gassen aan boord van schepen vaker meten. Dat is de conclusie na een incident waarbij een schippers echtpaar op de intensive care terecht kwam eind vorig jaar. Ze waren in contact geweest met het zeer giftige gas fosfine. Het havenbedrijf concludeert dat de protocollen wel goed waren gevolgd, maar dat dat alsnog niet voldoende is om dit soort ongelukken te voorkomen. Het weer bewolkt, nog wat regen, van het westen uit opklaringen... maar nog wel kans op een bui, een matige noordwestenwind...